De schepen, die allebei voeren onder de vlag van de Marshall-eilanden, raakten boven de waterlijn beschadigd. Er ontstonden geen lekkages. Een van de schepen is inmiddels de haven van Rotterdam binnengevaren. De andere tanker wordt nog geïnspecteerd. In Sint Maartensdijk in Zeeland is een meisje van negen ernstig gewond gevonden in haar ouderlijk huis.